Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het ministerie van Veiligheid en Justitie roept gemeenten op... om structureel grotere opvanglocaties voor vluchtelingen beschikbaar te stellen. Volgens staatssecretaris Dijkhoff worden asielzoekers die Nederland binnenkomen... nu van de ene naar de andere gymzaal gesleept. En daar wil hij van af. Vluchtelingen mogen nu maximaal 72 uur in een crisisopvangcentrum blijven. Daardoor verhuizen ze vaak totdat ze een plek krijgen in een asielzoekerscentrum. Het ministerie zoekt naar een oplossing tot het einde van het jaar... omdat er waarschijnlijk nog lange tijd veel mensen naar Nederland komen. Minister Van der Steur heeft zijn excuses aangeboden... voor het verkeerd informeren van de Tweede Kamer... over de omstreden foto van Volkert van der Graaf. Vorige week zei Van der Steur dat het OM pas een dag van tevoren op de hoogte was gebracht van de foto die geplaatst werd in de Telegraaf. Vandaag erkende hij dat hij al van drie mensen op zijn ministerie had gehoord dat er maanden eerder al overleg over was geweest. TV-toestellen van Samsung verbruiken in de praktijk meer energie dan in een milieutestsituatie in een laboratorium. Mogelijk is er software ingebouwd om aan milieueisen te voldoen. Net zoals dat bij dieselmotoren van Volkswagen gebeurt, schrijft de Britse krant The Guardian. Samsung erkent dat zijn tv's in bepaalde situaties een minder helder beeld laten zien, maar zegt dat dat niet is om milieuautoriteiten om de tuin te leiden. De geestelijk leider van Iran, Ayatollah Khamenei, heeft Iran, de Iraanse strijdkrachten opgeroepen extra paraat te staan. Volgens Iraanse persbureaus zei hij dat de paraatheid onmiddellijk moet worden opgevoerd, zodat de vijand niet aan een aanval durft te denken. Vaak bedoelt Khamenei daarmee de VS en Israël, maar dit keer heeft hij het mogelijk over Saoedi-Arabië. De spanningen tussen dat land en Iran zijn flink opgelopen door de burgeroorlog in Jemen en de ramp tijdens de Hajj, waarbij 464 Iraanse pelgrims omkwamen. Het weer, veel zon bij ongeveer 17 graden. Ook morgen is het zonnig, al kunnen in het noorden nog wolkenvelden voorkomen. Het wordt dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen knoop het Watergaasmeer en Muiden 5 kilometer file. Daar blijft de spitstrook dicht door een technische storing. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 5 kilometer file. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Nieuwegein 5 na een ongeluk. Op de A7 Zaandam richting Hoorn bij Purmerend blijft de spitstrook dicht door een technische storing. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer 7 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech en zijn twee rijstroken dicht. A13 Den Haag richting Rotterdam voor knoop het Kleinpolderplein 4. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Hardingsveld Riesendam 5 kilometer.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 bomb to the beat. of a song song, buzzing in my head. My head like a bomb We're standing alive, on fire, the on on the boogie. with me? with me? I'm playing like a under the coconut tree. beat, beat, beat of a song song, buzzing in my head.